centrale FNV houdt binnen vijf weken een referendum over het pensioenakkoord. Bijna anderhalf miljoen leden zullen worden geraadpleegd. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond binnen de FNV, beslist op 24 juni of ze aan het referendum meedoet. De leiding van bondgenoten legt het pensioenakkoord met een negatief advies voor aan de achterban. Een jaar geleden hield de vakcentrale FNV ook een referendum toen er een voorlopig akkoord op tafel lag. 80% van de achterban oordeelde toen positief. Ook een meerderheid van FNV-bondgenoten stemde in met het voorlopige akkoord, hoewel ze een negatief stemadvies hadden gekregen. De Somalische autoriteiten zeggen dat ze een van werelds meest gezochte terroristen hebben gedood. De man, Fazul Abdullah Mohammed, zou woensdag zijn doodgeschoten toen hij een politiecontrole bij Mogadishu probeerde te ontlopen. Fazul werd gezien als de leider van de Oost-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Volgens de VS was Fazul het brein achter de aanslagen op Amerikaanse ambassades in 1998, waarbij meer dan 200 doden vielen. Een DNA-test moet zekerheid bieden over het lot van Fazul. Zijn dood is in het verleden vaker gemeld. Minister Roosentaal maakt zich grote zorgen over het voortdurende geweld in Soudaan. Het leger van noord soudaan probeert nu de grensregio Zuid-Kordofan in te lijven nadat het eerder het naburige Abyei had veroverd. Opnieuw zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Rosenthal roept beide partijen op om tot een akkoord te komen. Hij veroordeelt de standrechtelijke executies waarvan sprake is. De grensstreek is van strategisch belang omdat er grote oliereserves zitten. Het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van diefstal. Op de website Geen Stijl is vertrouwelijke informatie van het stadsdeel gepubliceerd. Onder meer verslagen van besloten vergaderingen en officiële raadstukken. Geen Stijl achterhaalde de inlogcode en het wachtwoord van de website van het stadsdeel. Volgens het blog waren de codes kinderlijk eenvoudig. Geen Stijl vindt dat stadsdeel Oost vertrouwelijke informatie beter moet beveiligen de buien nemen af en vanuit het westen plaat het op.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 Mijn dag eh, was niet heel bijzonder. Ik werd gewoon om half drie wakker. Dat is lang geleden dat dat gebeurd. Ik was niet eens zo heel laat naar bed gegaan. Een beetje tv zitten kijken. Ik niet eens uit geweest. Maar ik werd gewoon om half drie wakker. Misschien had ik het nodig. Nee, je hebt het gezien. De foto's van de spelers van Oranje. De spelers die na de wedstrijd uh, tegen Uruguay naar een danceclub zijn gegaan in Rio de Janeiro, Brazilië. Altijd leuk na een zwaar seizoen. Alleen zijn er nu foto's opgedoken van, ja, onder andere een zoenende John, van met Pieters, een eh, ja, knappe Braziliaanse vrouw die behoorlijk intiem staat te dansen met eh, Johnny Heitinga. En een, eh, ja, die, die trouwens, gaat binnenkort voor de tweede keer vader wordt. Hè? Een dronken hoentelaar zag je op de foto's en Kuit die zijn hand ja, niet onder controle kon houden. We hebben nu naar de reactie van de vrouw. Ik denk dat uh, Gertrude, de vrouw van Kuit, niet heel erg blij zou zijn. Ze vast ze thuis staan uh, met, een, met een deegroller of zo. Hey, deze we hebben vandaag een eh, volle en ik denk wel een leuke uitzending. We gaan het onder andere even hebben over boybands. Dat wel meteen.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 En ehm, ja, en we gaan bellen met Danny Nicola. Hij was de winnaar van eh, de zoektocht naar de vijf topper. En daar trad dus ook op in de arena samen met de toppers. Dat doen we het tweede uur. Jo van hij is helaas uh, afwezig vandaag. Hij staat op Bekenstein Fop. Misschien kunnen we zich nog even bellen om te vragen voor eh, een kort verslag hoe het daar is en zo. Mijn naam is eh, Rudy Nicola en we gaan beginnen. Dit is Entertainment for You. Goedemiddag. Hey yo. won't play another song until we're damn good and ready. Okay, we're ready. five four three 5, 4, 3, Two, one. This is a full effect. snelheid van verjaarden, zeg toch niet te lang. dit en uh, eh, Welles. En afgelopen donderdag waren ze de gast om 3 bij de Koen en Sam Show. En ik zat een beetje te luisteren. En dat was naar aanleiding van eh, die dag daarna, dus gisteren eigenlijk. Dat was op Koen en Sam Show de top 17 uh, eh, boybands. En ehm, nou ja, als ik eerder ben, heb ik niet zoveel met boybands. Dacht ik. Tot ik luisterde, dacht nou dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Want boyband is, is, niet heel erg stoer, laat ik het zo zeggen. Boyband is een beetje, hoe kan je dit zeggen? Ehm, het, langzamerhand verdwijnt het gewoon, boybands. Ik heb mezelf ook een boyband werken. vroeger was naar luisterde, toen ik een stuk jonger was, nu niet meer hoor. Dat was Westlife en ehm, ja, toen ik dat hoorde dacht ik, oh dat vind ik wel leuk. Dus ik heb even een, eh, een, een klein, klein eh, compilatietje gemaakt van verschillende boybands door de jaren heen en dan wel de populairste natuurlijk. We beginnen met uh, Casanova, wel heel erg bekend natuurlijk. Sir klein overzicht van de eh, bekende boybands in de wereld natuurlijk. En uh, gisteren vond de lijst plaats, even de korte top 5. Op nummer 5 stond NSYNC, Tearing Up My Heart. 4 Ultimate Chaos met Casanova. Op 3 Take Dead met Back for Good. Op 2 eh, 5 met Everybody Get Up. En op 1 kan het ook anders, de Backstreet Boys en Everybody. Iedereen schaamt zich natuurlijk wel een beetje voor die boyband. Maar ik denk toch dat bijna iedereen het wel in zijn uh, eh, platenkast heeft. Of misschien in zijn iTunes lijsten. Dit vind ik wel goed. Goed boybandje. Another Level. Dit is Freak Me. I I about want to make proberen het I allemaal te meten en dan voor mij heel veel dingen in focus van de aanwezigheid. Ik kom allemaal te it en dan concentrate concentrate. Just a night Thank you. Put it on my baby. I'm I'm right, promise tonight. top of your girl. What you know about with been people in the she said, she baby, had it, ain't no secret. My niggas is confused, but I've been American, I don't mean what did I see. on my life, baby, that man feel right, baby. She wants promise that's why i promise tonight. The Thank you. Pitbull vorige week nog in de halve finale bij X-Factor trad hij op. En wat een je hem Op dansen denk je, naar nou, die speelt helemaal niet. Maar hij maakt natuurlijk wel hele goede hits. Pitbull hoorde je samen met Niall Evil Jack, Give Me Everything. Nieuws over Anita Witsier, verrassend nieuws eigenlijk wel. Want ze zegt, nou ik slaap nogal slecht. Een waterpijp rook ik niet, maar ik rook wel een jointje om in slaap te komen. Het is, het is haar zoon die hars voor zijn moeder meebrengt van de shop Apart is het nog niet. Robin Williams nu. God gave me sunshine showed me my life I was told it was all mine and I got laid on the lay What a day, what a day. And now Jesus really died for me. It's gonna be Eh, buddies worden hier bij van Zandvoort. We gaan over eh, naar de telefoon, we gaan naar Roy van Buren. Wat is dat namelijk bij Bekensteinpop? Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar? Ja, het is een gezellig kleertje. Eh, ja, de, ja, dit is deze groep is eigenlijk ja, de pop ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een festival, hè? Festival inderdaad. En, uh, maar voor de open tegen muziek. En op dit moment speelt er ook een rockband. Dat dat een actieve rockband, zoals het genoemd wordt. Ja. En uh, we hebben onder andere ook uh, bijvoorbeeld Best voor de Doel hier gehad. te gek. Op oh, het podium. Die maakten er echt een groot feest van. En nou moet ik je zeggen, ik zit niet zo in de zien. Nee. En er zijn al een paar bandjes bij vandaag die helemaal, nou, dat nou, vind ik wel gezellig. Ja. Dat ook op CFM. En uh er zijn ook heel veel mensen die ik denk van nou, die wil ik genezen kennen. <laughs> is het zo erg, ja? Ja, dat is echt een beetje echt van van ja. Ja, ja, ja, hey, <laughs> hoe zit het met de drukte daar? Ja, het, nee, het, het wordt op een Lamskebeekstein eh, gehouden en uh, ja, het is gewoon vol. Het is net de, het is de, de helft van de bevrijdingsgroep lijkt het wel. Oké. Okay. Uh, eh, je hebt de grote helft van de prijs voor Halen en uh, is de helft van. Ja, ik ben hier namelijk, namelijk de festival surf ja. En ehm, ja, wij verzorgen evenementenservice eigenlijk, dat eh, wordt al weg. En eh, wij eh, ja, voor beveiliging zorgen dat de mensen die ook werken springen, zorgen dat EHBO's naar de EHBO wordt gaan. Controle op, op kaartjes zoomen en zo. Dus ja, het is hartstikke gezellig hier in Driehuis. En eh, op dit moment uh, speelt uh, model voor Kijken van de Buis. Oké. Speelt dus een happy nog nogmaals. En ja, ze gaan er heel goed diep op afgekomen. <laughs> hey, is er nog iets leuks dat je denkt van, oh dat wil ik ook wel even horen? Wat, ik wat, wat grappig is, we hebben hier een kabouterpodium. Een kabouterpodium? Ja, dan denk je van, nou dat kan je Nou, ik kan je vertellen, dat zijn de de beginnende webdenken. Oké, okay, leuk. Komt er wel een paar tussen, maar dat je denkt van nou, dat laat ik mijn kind niet heen gaan. het heeft niks met kinderen te maken, maar het, kanaal, is nog klein, dus uh, dat betekent een klein beentje. En uh, ik heb hier drie podia voor zo'n festival. En ja, ik vind het toch wel mooi, er is genoeg te doen voor kinderen ook. En volwassenen een lekker dansen. Ja. En en heel veel eetkraantjes natuurlijk. Het is een klein bevrijdingstopje, maar wel eh, gemoedelijk, moet ik eerlijk zeggen. Tot hoe laat duurt het? Het duurt tot, tot 11 uur. Zo, dus je moet nog eventjes. Ik, eh, ik moet eh, de, hele, de hele avond nog, ik denk dat ik rond 1 uur thuis ben. <laughs> Zo. Nou, ehm, succes. Het klinkt allemaal heel leuk. Dankjewel, dankjewel. En eh, nou, ik spreek je volgende week wel weer, hè? Ja, ik kan ook dan weer in de studio, maar ik heb maar geen, maar nooit, hè? Hé, <laughs> hey, ik spreek je. Oh, oh dankjewel. Van dik uit nu stil in mij. Kom bij me zit, zwaai armen even hou ons even vast. Al die gezichten, met maar leven, een vreemde wacht. still in mind. We got nothing to go for It's all still in mind.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 En daar belde een mevrouw naartoe, want je mag daar gewoon naartoe bellen. En en die, uh, die dus en die wou zelf plegen. Maar nou ja, dus schrik je natuurlijk erg van als presentatoren zijn en natuurlijk ook als luisteraars. Kim en Martijn presenteert dat eh, programma en ze hebben het erg goed opgelost. Ze hebben namelijk de ehm, vrouw aan de lijn weten te krijgen en hebben eh, haar adres weten te traceren. En ze hebben daar de politie gebeld en nu is ze naartoe gegaan. En als het goed is, ehm, heeft ze nu gewoon steun. En na, na dat gesprek, het duurde echt drie kwartier, of zo, langer dan een half uur zoiets, heel goed opgelost. hebben ze dit nummer gedraaid. Een nieuwe van Coldplay Every Teardrop is a Waterfall. Ook nieuws over Coldplay, want die staan natuurlijk op uh, Pinkpop. Dit weekend is Pinkpop natuurlijk in Landgraaf. De band kostte maar liefst 1 miljoen euro, een recordbedrag voor het muziekfestival. Nu op CFM, Al Green. People say that you love me. Baby, didn't go for that. see baby. exhausted verspreid uit Nederland. Oftewel de Bingo Players en Cry, Just a Little en de Fordian. Uh, eh, eh, El Green natuurlijk en Tired of Being Alone. Oké, het volgende. Kijk eens vreemde vrouw. Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren. Maar weet je ook waarom? Men spreekt van één lot en verschillende loten. Maar het meervoud van pot is natuurlijk geen poten. Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten. Maar zou je ook zeggen één kat en twee katen? Laatst ging ik vliegen, dus ik zeg ik vloog. Maar zeg nou bij wiegen beslist niet ik woog. Want woog is nog altijd afkomstig van wegen. Maar is dan ik vloog een vervoeging van wegen? Wat hoort erbij zoeken. Jazeker, ik zocht. En zeg je bij vloeken dus logisch ik vlocht? Wel ah, nee, opvlocht komt van Vlechten. En toch is ik Hucht niet afkomstig van echt. En bij lopen wordt liep, maar bij kopen geen kiep. En evenmin zegt men bij slopen ik sliep. Want sliep moet je weten, dat komt weer van slapen. Maar fout is natuurlijk ik riep bij drapen. Want riep komt van roepen. Ik hoop dat je het weet en dat je die kronkels beslist niet vergeet. Dus kwam ik u roepen, dan zeg ik griep. Nu denk je, van snoepen, dat wordt dan ik snoep. Alweer mis. Maar je weet beslist, dat Riet komt van raden? Ik denk dat je het wist. Komt dan van baden, Wel nee, dat wordt dood. En toch volgt wie er beslist niet ik woont. Ik gaf hoort bij geven, maar ik laf niet bij leven. Dat is bijna zo dom als ik waf bij het weven. Zo zegt men, wij drinken en hebben gedronken. Maar echt niet, wij hinken en hebben gehonken. Het is moeilijk, maar weet je, van weten komt wist. Maar hoort bij vergeten natuurlijk logisch vergist? Juist niet, moet u zeggen. Dat komt van vergissen. En wat is nou goed? Je moet het zelf maar beslissen. Hoort bij slaan nu ik sloeg, ik vlieg of ik slond. Want bij gaan hoort ik ging, niet ik vroeg of ik vond. En noem je een mannetjesrat nu een rater? Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater? Je ziet, onze taal, beste dames en heren, is, net als ik zei, best moeilijk te leren. Ja, dat is het zeker. Ik moest er wel om lachen. Patrick Kicking heeft, het, uh, die heeft dit gemaakt, Dienst bij Veronica. En dat blijkt dus, wij denken heel makkelijk over de Nederlandse taal, maar zie je hoe moeilijk het dan is voor buitenlanders? support. natuurlijk op internet www.zfmzandvoort.nl En uh, eh, zo meteen gaan we op naar het nieuws. En daarna hebben we natuurlijk het tweede uur entertainment vuur met onder andere popstar Henry. Wat is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. En we gaan bellen met Danny Nicolai. Hij werd gekozen tot vijfde topper en trappers ook op in de arena. Nu nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van de Neon Trees. 53 en in de ether op 106.9